Die zouden ze s'nachts krijgen van geestverwanten van Al-Qaeda-leider Bin Laden. Hij eist van alle ouders dat ze hun kinderen in toom houden. Verder beschuldigde Gaddafi Al-Qaeda van het aanzetten tot een burgeroorlog. Volgens Gaddafi is de situatie in Libië niet te vergelijken met die van Egypte of in Tunesië. Er is geen reden voor een opstand volgens Gaddafi, omdat het land al van de Libiërs zelf is. De presentator van de staatstelevisie onderbrak Gaddafi niet. Hij zei alleen dat de leider goed verstaanbaar was. De toon van Gaddafi was een stuk rustiger dan in zijn toespraak van dinsdag. De medewerker van een school in Heerlen die vorige maand werd opgepakt voor seksueel misbruik is niet langer verdachte. De man van 41 werd aangehouden omdat hij twee leerlingen van de broederschool in Heerlen zou hebben misbruikt. Ouders van de leerlingen hadden aangifte gedaan, maar er bleek geen enkel bewijs te zijn voor de beschuldigingen. Het streekvervoer krijgt 60 extra toezichthouders. Die moeten ervoor zorgen dat het veiliger wordt op de bus. De toezichthouders worden ingezet in bussen en op busstations. Minister Donner heeft daar afspraken over gemaakt met vervoerders, provincies en stadsregio's. Het is de bedoeling dat de toezichthouders niet in één gebied gaan werken. Ze worden ingezet bij verschillende vervoerders. De toezichthouders werken in groepen van minimaal 2 en maximaal 10. De helft van de toezichthouders krijgt de status van bijzonder opsporingsambtenaar. Die mogen mogen ook mensen aanhouden. Met de 60 man extra zijn er zo'n 350 toezichthouders in het openbaar vervoer. Het weer bewolkt en hier en daar mistig, temperatuur 3 graden in Groningen.